Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Eén op de vijf mensen met een middelbare beroepsopleiding of alleen middelbare school... gaat waarschijnlijk niet stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Van de mensen met een universitaire of hbo-opleiding zegt juist bijna iedereen te gaan stemmen... Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen met een middelbare beroepsopleiding of middelbare school minder vertrouwen hebben in de landelijke politiek en ook vaker zeggen dat hun vertrouwen niet meer te herwinnen is. Meer dan 40.000 uur aan videobeelden van de kapitoolbestorming zijn binnenkort te bekijken. De beelden zijn gemaakt met bewakingscamera's en komen op een openbare website. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson... heeft gisteren de eerste beelden gedeeld. Hij zei daarbij dat de waarheid en transparantie van groot belang zijn... Bij de kapitoolbestorming bijna drie jaar geleden in Washington... vielen vijf doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Bij een luchtaanval op de Gazastrook is een woonwijk getroffen, meldt Al Jazeera. Het zou gaan om een woonwijk in Khan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook... Volgens een correspondent van Al Jazeera zijn 26 mensen om het leven gekomen en zijn er ook tientallen gewonden. Het gebied rondom Kam Yunus werd door het Israëlische leger eerder aangemerkt als veilig, maar sinds donderdag worden inwoners aangespoord om te vertrekken. TV-maker Ellen Jens is overleden. Ze was regisseur en producent van een groot aantal succesvolle tv-programma's van de VPRO. Ze begon haar carrière daar begin jaren 60, eerst als regie- en productieassistent. Tien jaar later begon ze haar samenwerking met Wim T. Schippers. Samen maakten ze veel programma's als de Fred Haché Show en Van Oekels Discohoek. Ook deed ze jaren de regie en productie van het satirische programma Jiske Vet. Ellen Jens was 83 jaar. Het weer op de meeste plekken nu nog droog, maar de rest van de dag is er van tijd tot tijd regen. En het wordt zo'n 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Een half uur vertraging.